บุ๊กทูเจ็ดสิบห้า 75. 75. เหตุผลบางประการ Iets verklaren. Deel 1. Iets verklaren. 1. ทำไมคุณไม่มาคะ Waarom komt u niet? Waarom komt u niet? อากาศแย่มาก Het weer is zo slecht. Het weer is zo slecht. ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก Ik kom niet omdat het weer zo slecht is. Ik kom niet omdat het weer zo slecht is. ทำไมเขาถึงไม่มาคะ Waarom komt hij niet? Waarom komt hij niet? เขาไม่ได้รับเชิญ Hij is niet uitgenodigd. Hij is niet uitgenodigd. เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ Hij komt niet omdat hij niet is uitgenodigd. Hij komt niet omdat hij niet is uitgenodigd. ทำไมคุณไม่มาคะ Waarom kom je niet? Waarom kom je niet? ดิฉันไม่มีเวลา Ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา Ik kom niet omdat ik geen tijd heb. Ik kom niet omdat ik geen tijd heb. ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ Waarom blijf je niet? Waarom blijf je niet? ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ Ik moet nog werken. Ik moet nog werken. ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ Ik blijf niet omdat ik nog moet werken. Ik blijf niet omdat ik nog moet werken. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ Waarom gaat u al weg? Waarom gaat u al weg? ดิฉันเหนื่อยค่ะ Ik ben moe. Ik ben moe. ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ Ik ga weg omdat ik moe ben. Ik ga weg omdat ik moe ben. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ Waarom vertrekt u al? Waarom vertrekt u al? ดึกแล้วค่ะ Het is al laat. Het is al laat. ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ Ik vertrek omdat het al laat is. Ik vertrek omdat het al laat is. กรุณาไปที่ www.booktwo.de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด